Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is opgelopen tot 110, meldt de commissie Mijnbouwschade. De beving was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het gasveld Edeveld en had een kracht van 3,0. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen. Mensen zeggen dat ze schade hebben aan de binnenkant en aan de buitenkant van hun woning. Discriminatie van moslims moet beter worden aangepakt... vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Baldeusing. Moslimdiscriminatie en islamofobie is volgens hem een groeiend probleem... waar de politiek te weinig aan doet. Baldeusing heeft een functionaris aangesteld... die gaat praten met de moslimgemeenschap, bestuurders en beleidsmakers. Uiteindelijk moet er een nationale aanpak komen. Baldeusing zegt verder dat de bestrijding van moslimdiscriminatie... een taak moet worden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij een brand in een staakerven in het oosten van België zijn twee kinderen van 6 en 8 om het leven gekomen. Hun moeder en een kind van 1 raakten zwaar gewond. De brand in Niel bij As, net over de grens bij Limburg, brak gisteravond uit en was snel geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen... dragen Jeroen Kamseur en Lisa Bunschoten-Vos de Nederlandse vlag. Zitskier Kamseur pakte al twee keer goud... en maakt vandaag nog kans op een derde keer. Snowboardster Bunschoten-Vos pakte zilver op de slalom. De sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen is vanavond. Vanwege de deelname van Rusland en Belarus... is er geen delegatie van Nederlandse bestuurders aanwezig. Het weer, zon, in de loop van de middag bewolkt en vanavond regen. Vrij veel wind uit het zuidwesten en het wordt 11 graden. Morgen buien, smiddag zon en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Get it together, right on, right on. Get up, get on up. on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time. Yeah. Go ahead. Up. You want to hear like it did on the Turn around.